ondanks de waarschuwing van de commandant van de revolutionaire garde. Hij zei dat de betogers te maken krijgen met de ijzeren vuist van de straat... als de protesten voortduren. Bij de protesten in Iraanse steden zijn in de afgelopen dagen twee doden gevallen. Honderden betogers zijn opgepakt. President Rouhani heeft voor het eerst gereageerd op de protestmanifestaties die donderdag begonnen. Hij zei dat demonstranten het recht hebben om te protesteren en de regering te bekritiseren, zolang het protest niet uitloopt op geweld. De autoriteiten hebben intussen sociale media geblokkeerd om de communicatie tussen de demonstranten te verstoren. In Hoge Zand zijn vanwege een gaslek 90 huizen ontruimd. Volgens de brandweer is het lek ontstaan doordat er zwaar vuurwerk in het riool is gegooid, waardoor een gasbuis is gescheurd. Mensen in de buurt zijn via NL Alert opgeroepen om in het gebied geen vuurwerk af te steken. De netbeheerder in Groningen heeft het lek inmiddels gedicht... maar de brandweer is de huizen nog aan het ventileren en voert metingen uit. Pas als is gebleken dat er geen gas meer is, mogen de bewoners terug. De verwachting is wel dat ze de jaarwisseling in hun eigen huis kunnen vieren door hardnekkige mist zijn alle vluchten op de luchthaven van Innsbruck stilgelegd. Duizenden passagiers zitten daardoor vast. Ook de vluchten van Transavia van en naar Innsbruck zijn allemaal geannuleerd. Vanuit de luchthaven in Oostenrijk kunnen zo'n 650 mensen daardoor niet naar Nederland terugkeren. In Nederland worden 800 mensen gedupeerd die naar Tirol wilden gaan. Transavia probeert accommodatie te regelen voor de mensen die niet uit Oostenrijk weg kunnen. Ook wordt geprobeerd mensen per taxi of bus naar het nabijgelegen München te brengen om onderdak te vinden of van daaruit verder te worden vervoerd. Het weer. Vanuit het noordwesten wordt het droger, maar in het oosten en zuidoosten blijft het regenachtig. Later vanavond, rond de jaarwisseling en vannacht trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer. De wind trekt aan tot vrij krachtig, aan zee hard of stormachtig met kans op zware windstoten.